Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Athene zijn zo'n 150.000 Grieken de straat op gegaan om het alleenrecht op de naam Macedonië te eisen. Ze vinden dat het buurland geen Macedonië mag heten omdat die naam volgens hen verbonden is aan de Griekse geschiedenis. Het is de tweede grote demonstratie in twee weken tijd. De naamkwestie speelt al sinds 1991 toen de Joegoslavische deelstaat Macedonië de onafhankelijkheid uitriep. Als voorlopige oplossing kreeg het land de naam voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Sinds begin dit jaar wordt er gepraat over een definitieve naam. De Italiaan die gisteren vanuit een auto het vuur opende op Afrikaanse immigranten toont geen berouw, melden Italiaanse media. Volgens justitie is de 28-jarige schutter kalm en vastberaden en is hij zich bewust van wat hij heeft gedaan. De Italiaan schoot gisteren vanuit een auto in de stad Macerata op Afrikaanse immigranten. Vijf mannen en een vrouw raakten gewond. Niemand is in levensgevaar. De schutter zit vast op verdenking van meerdere pogingen tot moord. Volgens de politie had hij racistische motieven. Op zijn hoofd heeft hij een tatoeage van een neonazi-teken. In Colombia is een opvanglocatie geopend voor economische vluchtelingen uit Venezuela. Het kamp wordt beheerd door het Rode Kruis en ligt bij de grensstad Cúcuta. Er kunnen ongeveer 120 mensen per dag terecht. Zwangere vrouwen, ouderen en kinderen krijgen voorrang. Ze mogen er 48 uur blijven en moeten dan op zoek naar een andere verblijfsplek. Cúcuta is de afgelopen weken overspoeld met Venezolanen die hun eigen land zijn ontvlucht vanwege de economische crisis. Lokale media melden dat er de komende tijd meer opvanglocaties worden geopend in het noordoosten van Colombia. Het weer, veel bewolking, maar ook wat zon en 2 tot 4 graden. In het oosten en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Vannacht ligt de vorst, morgen droog met geregeld zon en een graad of 2. Ook de dagen daarna zonnig en een graad of 2. S'nachts vriest het 3 tot 7 graden.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 You can bet all they want from you is what they could get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless. With desire. vision in other places. Uh, but the horns, they blowing baggies in their platform soles.